Lot Lewin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten treedt. De Amerikaanse president Trump maakt dat rond deze tijd bekend in een persconferentie, maar het nieuws was al uitgelekt. Trump wil niet langer meedoen aan de internationale afspraken uit het akkoord, dat in 2015 getekend werd door bijna 200 landen. Doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. In de Filipijnse hoofdstad Manila is een groot toeristenresort aangevallen. Volgens ooggetuigen liepen gemaskerde gewapende mannen door een hotel heen. Ze zouden geschoten hebben op hotelgasten en personeel. Ook zijn er explosies gehoord en er zou brand uitgebroken zijn. Volgens een woordvoerder van het leger eh, is de situatie inmiddels onder controle. Op foto's is te zien dat mensen gewond zijn geraakt, maar verder is er over slachtoffers nog niets bekend. Volgens een Amerikaanse site die terroristisch geweld in de gaten houdt, heeft Islamitische Staat de aanslag opgeëist. De kans is groot dat er een nieuwe poging gedaan wordt om VVD, CDA, D66 en GroenLinks weer om de tafel te krijgen. Volgens Haagse bronnen probeert informateur Jane Willink de onderhandelingen tussen de vier partijen weer op gang te brengen. Tweeënhalve week geleden liepen de onderhandelingen tussen de vier partijen vast op meningsverschillen over migratie. De actie Alp du 6 heeft ruim 10 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Dat bedrag is zo'n 7 ton lager dan vorig jaar. De organisatie denkt dat er nog wel iets bij komt omdat er nog inzamelingsacties lopen. De klim op de Alp du is voortijdig afgebroken vanwege hevig onweer. Lopers en fietsers zouden tot 8 uur de tijd hebben om de berg te bedwingen, maar dat vond de organisatie niet verantwoord. Inmiddels is het noodweer voorbij. Het weer dan. Vanavond blijft het vooral in het zuiden nog lang warm. Morgen zonnig en warmer dan vandaag met 24 tot 29 graden. Later in het zuiden stapelwolken en kans op regen of onweersbuien.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 En dit zal waarschijnlijk een van de nummers zijn die op dat album eh, terug te vinden is. Cradle, de nieuwe single van de heren. En het bracht de tijd op 6 minuten over negen. Tweede uur is inmiddels alweer begonnen, dus gaan wij vrolijk verder. En als het goed is... Ja, we hebben dus net in het eerste uur... hadden we Heartbeat gedraaid van Joost Dobbe. Nou, het eh, is zover. Hij komt 29 juni langs. Zo snel eh, werkt dat dan. Ja, kijk, als je op een gegeven moment eh, meteen een, een, actie kan doen op de messenger... dan is het zo gebeurd natuurlijk. Ehm, dat geldt niet voor deze dame. Het is een van de stoere meiden. Daarnet hadden we Annika. En dit is Eve McKing... En achter Eve McKing schuilt Yvonne Mocking. En dat is goed te horen. Strange Fascination. Your unintended smile, the lights in your eyes. From a perfect summer evening to the deepest dark blue sky. Give me everything I a darker shade of black. zit je ineens met, eh, met eh, dat hele vervelende ding van eh, een computer. En dan denk je, nou, het moet toch op een gegeven moment een beetje gaan werken. Ik heb het over grap ik liever met Empty Road. Zij meegedaan bij Giels Talentenjacht en dit is uiteindelijk een single geworden. Pounding my feet, the pace of my heart. The only things I feel while walking down this empty road. sound of the birds. flying above me. It's the only thing I hear while walking down this empty road. feeling all alone Want ja, eh, dat krijg je als je nog een deel ook eh, op YouTube... Ja, het was <laughs> gewoon bij mij thuis spitsuur eh, vanmiddag. en dan moet je ook nog eigenlijk dit even op een, op een schijfje zetten. Maar dat is dan weer niet gelukt. Goed, Gabby liever met Empty Road ben benieuwd of, of we het nog een keer voor elkaar krijgen. Of we haar nog eens een keer kunnen strikken. Maar dan zal ik weer eens even heel dapper met uh, Palief eh, moeten gaan praten. En dat, uh, dat kost denk ik nog wel even wat moeite. Maar goed, je weet het maar nooit of we het zo gek kunnen, kunnen bedenken. Een andere band die op het punt staat om langs te komen... is de band van band Gifter, heet die. die band die komt uit, ook uit de buurt van Utrecht... Zit ook wel Utrechtse randje straks achter deze band kan ik je er al bij eh, vertellen. En eh, Gifter eh, was vorige week actief in de club 3 voor 12 in Utrecht. deden ze samen met uh, eh, Pandey, die daar dus ook hun EP hadden gepresenteerd. Dat is heel erg leuk dat die twee bands bij elkaar eh, zaten. Eh, en dit nummer, dat, dat is het nieuwe werk van Gifter. En ze komen dus volgende week, nee niet volgende week, over twee weken bij ons in de studio. nee, ik zeg, het, zeg ik het nou goed of zeg ik het nou verkeerd? Want ik moet het, dan moet ik even gewoon de agenda erbij pakken. Volgens mij is het ja, over twee weken, 15 juni, dan zijn ze dus hier in de studio en dan zullen ze eh, ongetwijfeld eh, het een en ander gaan laten horen. Eh, het nummer dat heet Speechless en ja, daar ga je nu nog gewoon naar luisteren. change to ask myself. nobody changed at all. at myself, I take a look at the stars, at the place where we first met. Long before I let go, the answers I've been waiting for appear while the tide is stirred. understand. dat, eh, dat we allemaal eh, dingen uit Rotterdam hadden, hadden we het eh, natuurlijk helemaal verkeerd hoor. Dit komt ook uit Utrecht, Jo Martjes. En ja, daarin steekt natuurlijk Johanneke Kranendonk het best af uit de uit die band. bovendien is dit nog niet eens zo lang uit. Tenminste, de single. Want de single is sinds 18 mei online gekomen. Dan hebben we het over deze single Silver and Gold. Het eh, titelnummer van eh, de EP die ze al eh, een tijdje ervoor hebben uit weten te, brengen. Dus zover gaat het dan wel weer. En daarvoor hoorde je Speechless van Gifter. Die komen 15 juni. Stond eerst even op 29 juni. Maar dat heb ik dan maar even weer gauw gecorrigeerd. Om het maar zo te zeggen. een band die dan weer uit Eindhoven komt. Maar ze zaten ooit eh, voor een deel ook in Brighton. Jazeker, ze hadden toen eh, ook wat Engelse roots. Maar tegenwoordig eh, zijn Olga en Johannes Staal de enige twee. En hebben ze het roer drastisch omgegooid. En opereren ze dus uit Eindhoven. Dat is, dat is een beetje de uitvalsbasis. Inmiddels hebben ze behoorlijk wat ja, fans of min of meer bewonderaars op Facebook. Want het loopt al tegen de 3000 duimen. Dus dat schiet al aardig op. En toch kunnen we er geen genoeg van krijgen. Dus er komt hij nog een keer langs. Eh, Trip to Dover. Ik heb het over Albert Juliet. was dat met Experience. Ik zat even net eh, op het uh, eh, tourschema van Trump to Dover eh, te kijken. Maar ze komen hier in de buurt. Jazeker. <laughs> dat gebeurt op 1 juli bij het Zeeheldenfestival in Den Haag. Dan kun je ze aanschouwen. en over fan gesproken, die zijn denk ik ook wel bezig. Want Experience is een single die ze nog niet zo gek lang hebben uitgebracht. Ik dacht dat dat nou, nog niet zo lang geleden is. Ik denk hooguit een Mind, denk ik. Ja, zie je. Eh, denk, uh, begin van de maand hebben ze dit eh, experience hebben ze uitgebracht. en nu hebben wij hem hier al een paar keer gedraaid. dat is de reden. En Ven komt uit Groningen. Ook Electro, dus dat mag dan wel duidelijk zijn. De opvolger van Capgrass, ik zei het al in het eerste uur... en dat had te maken met de link Sophie Platenkamp... want die maakte ooit deel uit Samen met, eh, met bijvoorbeeld Ruben van Wiggen, met eh, Art Pinto en met Emiel Schaap. En die Emiel Schaap die heeft eh, wel meerdere bands. Still Only Adam, dat is geloof ik ook een van de bands waarmee hij op dit moment bezig is. kortom, hij is een driftig druk baasje, die Emiel Schaap. Maar goed, het, het, leuke is dat de mensen van Capgrass toch een doorstart hebben gemaakt. Maar dan heet ze ineens Panday. En Pandey heeft vorige week in eh, de club 3 eh, voor 12 Club Utrecht. Eh, daar hebben ze de, de EP gepresenteerd. Nou heet hij. En daar hebben ze natuurlijk ook een single vanaf gehaald. En die heb je al een tijdje al bij, bij ons gehoord. En dat nummer dat heet So walk through. whenever wanderlust comes to manage, you, you. Yeah. Het was een Maggie Brown. En eh, ook een band eh, die uit het midden van het land eh, schijnt te komen. <laughs> het is ongelooflijk. wat dat er gaat... komen ze erg overal vandaan. Amsterdam zelfs. Daar komen ze vandaan. Het is een, een melancholische folk indie band. En ze bestaan al sinds 2014. En dit was een van het laatste wat ze hebben uitgebracht dat nummer dat heette Heel to the, Rain. Daarvoor hoorden we Susan Dozer van Panday. En eh, nu gaan we gewoon weer verder met eh, wat rustiger muziek. nou ja, rustiger. In ieder geval eh, even om een beetje naar liedjes te luisteren. Maurice van Hoek met Tired of Running. motion Endlessly was dat van Susanne Sanders. Het, nummer kun je terugvinden op het album My Stories. Endlessly you seem to me Oh so endlessly Beetje Kate Bush en een vleugje Stevie Nicks zou ik bijna willen zeggen. En dit is die andere mooie single die we weer draaien.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 A city drowning in its streets. How your dress unveiled. Et en silence, je te rêverai au printemps. Pardonne mes péchés, l'éternité revient rapidement. Tout est fini, y a plus rien à dire, tu es toujours avec moi. moi dans ton cœur. L'automne est presque là. Pendant tout ce temps, tu restais stop. op het eh, hoorspel wat ooit is gemaakt... waar Richard Burton eh, de teksten bij heeft eh, geleverd. Fabian Dammers met Under Milkwood. Een beetje weer in het licht gedraaid van wat er gebeurd is in Manchester. Want de ene dag is de andere dag niet. Daar gaat het verhaal over. Daarvoor hoorde je Michel Ebben met zijn nieuwe single. En dit is de laatste Batobbe met Trying. Tot aan het nieuws van 10 uur. Dus tot volgende week.